uur, Dick met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten hebben F-16's gisteren uit voorzorg... twee vliegtuigen begeleid naar een luchthaven. De Amerikaanse autoriteiten waren extra alert... vanwege de herdenkingen van de aanslag op 11 september 2001... waarbij gekaapte vliegtuigen werden gebruikt. Personeel aan boord van de vluchten van Denver naar Detroit en van Los Angeles naar New York had gemeld dat passagiers zich verdacht gedroegen. Zo bleven op de vlucht van Denver naar Detroit twee mensen wel heel erg lang op de wc. Daarop werd besloten de gevechtsvliegtuigen uit voorzorg de lucht in te sturen. In beide gevallen bleek het loos alarm. Beurzen in Italië, eh, de beurzen in Azië staan flink in de min door de zorgen over de Europese schuldencrisis. De Nikkei-index staat 2% lager, rond de 8.550 punten. Dat is het laagste niveau sinds de aardbeving en tsunami in Japan in maart. Ook andere beurzen in Azië leiden verlies. Zo staat de beurs in Hongkong 3% lager. De beurs in onder China is dicht vanwege een nationale feestdag. In Texas is het aantal huizen dat is verwoest door hevige branden opgelopen tot ruim 1500. Verwacht wordt dat dit aantal de komende dagen nog verder zal oplopen. In de Amerikaanse staat worden nog 17 mensen vermist. De branden ontstonden vorige week door langdurige droogte... en werden aangewakkerd door rukwinden van de tropische storm Lee. In heel Texas zijn meer dan 190 brandhaarden geteld. Een van de grootste branden was in de buurt van de Texaanse hoofdstad Austin. Daar werd een gebied van bijna 14.000 hectare in de as gelegd. In Sydney is de Australische acteur Andy Whitfield overleden. Hij was vooral bekend door zijn hoofdrol in de serie Spartacus... die ook in Nederland is uitgezonden. Bij Whitfield werd vorig jaar lymfklierkanker vastgesteld. Er werden nog plannen gemaakt om een tweede Spartacus-serie te maken... maar door zijn ziekte ging dat niet door. Andy Whitfield is 39 jaar geworden. Het weer hier en daar een bui. In de ochtend is het vrijwel overal droog. Met vooral in het oosten zon. Later op de dag opnieuw regen en motregen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Nacht van het Goede Leven. jungle van projectontwikkelaars staat de studio van Line als een baken voor de luisteraars. Ah, Je hebt A, de Line en B, de muziek. Ze is A, de kwaad en B, een beetje laat. Midden in de nacht, van 1 tot morgen 6, is de geest weer uit de fles. ze is een parel in de mediawoestijn. De mensen op de weg kunnen dik tevreden zijn. Ze strooit met mooie noten naar de midnight radioten. Mm. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, Adeline, heb je even tijd misschien? Dr. Mongo Brain. Had ik ook alweer zeven weken niet gehoord. Leuk, Nico Christiaanse. Welkom terug in het laatste uur van eh, deze goede nacht. En het is tijd voor Jan Emaus. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Zo, goedemorgen. Nou, zullen we dan maar weer een uh, eh, seizoen lang... Eh, dingen laten horen in het muziekhoekje. Wat mij betreft is dat een goed idee. Eh, ik wil beginnen, deze eerste keer, met... Eh, ja, dingen die ik nooit heb laten horen, maar wel had willen laten horen. In deze rubriek heb ik altijd geprobeerd de geschiedenis van een liedje eh, een beetje uit te leggen. te laten horen wie er allemaal mee te maken hadden. Waar de inspiratie vandaan kwam en noem het allemaal maar op. Ehm, maar ja, dat eh, houdt wel in, zo'n aanpak, dat een aantal liedjes altijd buiten de boot zal blijven vallen. Of tussen wal en schip. Uh, daar ga ik nou even een einde aan maken. Ik ga ook wat hits laten horen. Op de een of andere manier vermijd ik die altijd zorgvuldig. Onder het motto, ja, die kennen we allemaal al. Maar ja, ik kan het vanochtend niet laten. Dus uh, flux van start met Agut, met Doris Day. Doris Day is inmiddels 87 jaar oud. En een paar dagen geleden verscheen er zomaar een nieuw album van haar. Nou, nieuw, er staat wat oud werk op en wat nieuwe versies. Maar leuk vind ik het wel. Ik had verwacht dat ik over Doris Day eh, iets zou lezen op het moment van haar overlijden. En dat je dan zou denken, ah ja, Doris Day. Het leuke van, eh, van haar vind ik dat het eh, niet de klassieke Amerikaanse blonde vamp was. Eh, geen spetterend mooie eh, dame. Een beetje jongensachtige verschijning met zo'n kort koppie. En eh, ze speelde altijd in van die vrolijke films. waarin ze elkaar uiteindelijk dan toch kregen. Ik wil laten horen een prachtig nummer van haar uit 1964. De grootste hit in Engeland was dat. Move over, darling. In touch Verstaanbare Doris Day was dat. Move over darling. Ehm, ja, Jethro Tull. Ook zo'n moeilijk geval. Ook nooit laten horen in deze rubriek. Vraag me niet waarom, het kwam er gewoon niet van. Terwijl ik notabene weet dat een van de meest trouwe luisteraars... van dit rubriekje een uh, eh, vervent Jethro Tull fan is. Uh, nou, schade maar een beetje inhalen dan, hè, met Living in the Past. Jeffro Tal, nog steeds actief met die eh, dolgedraaide fluitist, frontman, Ian Anderson. ja, Monty Python, dat is ook zoiets van wat moet je ermee? In welk kader moet je dat plaatsen? Eh, eh, waarom zou je een liedje draaien? daar ben ik vaak niet uitgekomen, maar vanochtend doen we het dan toch maar gewoon. Van een verzamelplaat, de final rip-off. Een uh, liedje dat uh, uh, heel pesterig getiteld is... I bet you won't play this song on the radio. Ja, dat is natuurlijk een uitdaging voor elke radiomaker. I bet you they won't play this song on the radio. I bet you they won't play this new song. It's not that it's... or controversial, just that the in words are awfully strong. You can't say on the radio or or or. You can't even say I'd like to you someday unless you're a doctor with a very large. So I bet you they won't play this song on the radio. I bet you they thinking, well, program it. I you program directors think it's a load of horse. Dank u zeer. Um, ehm, hou dit even vast, deze sfeer. We gaan verder met John Dowie, een Britse komiek... die in 1977 zijn ultieme haat tegen de Nederlanders bezong. La, la, la, and I'm very, very rude. I hate the foreigners, hate their stinking food. I don't like French and Germans or care for Belgians much, but most of all, worst of all, I hate the Dutch. The Dutch, the Dutch, I hate them worse than dogs. They live in windmills and mince surrounding clogs. They don't have any manners, they don't say thanks or please. All they eat is tulips and stinking Gouda cheese. working well. Well, they're being paid by the note. Oh, really? Gonna go back into it now. Might as well. I'm a British tourist with a countenance severe. I love to strike the foreign type and box each poxy ear. But there's one woggy dago I cannot bear to touch. The slimy, crawling, stench appalling, snotty, grotty Dutch. The Dutch are mad, their fingers stuck in dikes. They use the wrong side of the road and ride around on bikes. They don't have any manners, don't have any brains. There's only one race worse than them, and that's the Danes. Nou, daar mogen we de Denen mee feliciteren. Um, ja, Raikoeder. Dit rubriekje bestaat een jaar of drie. Raikoeder is nooit langs geweest. Dat gaan we ook maar goed maken. En dat kan je eigenlijk gewoon blind doen. Je pakt een cd waar iets van Koeder op staat. Eh, je neemt een uh, eh, totaal willige, eh, willekeurige track. En je zit garant. Dit is Low Commotion. had beloofd dat ik ook uh, enige hits zou laten horen eh, hedenochtend. Um, omdat ik dat nooit doe. Dus een uitzondering eh, bevestigt die regel. Deze wil ik laten horen van de Kings. En waarom? Omdat de Kings in een tijd waarin iedereen nog zong over zijn dan wel haar liefje... en dat het allemaal zo mooi was, dat de Kings liedjes maakten... met een stevig ironische en kritische ondertoon. bijvoorbeeld eh, de dedicated follower of fashion is een prachtig voorbeeld... Eh, waarin eh, de draak wordt gestoken met mensen die blind achter een rage aanlopen. van die freaks En in deze wordt op hartverscheurende wijze een voorbije liefde bezongen. En het is muzikaal nog mooi ook. Thank you for the day. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light, I bless the light that lights on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Day I'll remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright. Now I'm not frightened of this world, believe me. I wish today could be tomorrow. night is dark. It just brings sorrow, that it wait. Thank you for the land. Those endless days are sacred days you gave me. I'm thinking of the day. I won't forget a single day, believe broeders Davies en de rest van de Kings. Ja, ehm, dit was het weekend van 9-11. Eh, de documentaires vlogen je om de oren. Eh, op allerlei manieren en via allerlei invalshoeken werd er aandacht aan besteed. Wat mij opviel, dat is dat destijds, eh, nadat die dramatische gebeurtenis had plaatsgevonden bleek dat muziek voor de jonge generatie niet langer het eh, geëigende middel was om je kwaadheid eh, of je visie eh, te laten horen op een dergelijke gebeurtenis. Ehm, Neil Young die, heeft er wel een liedje over gemaakt, maar die heeft echt een paar jaar gewacht. Omdat hij dacht, nou ja, er komt wel iemand die dit gaat becommentariëren. Ik denk dat Neil Young op die manier heeft laten horen... dat hij een dagje ouder is. muziek is gewoon niet meer het medium om je maatschappijvisie duidelijk te maken denk ik. Ehm, dat was eh, begin jaren zeventig wel anders. Crosby, Stills, Nash en vooral Neil Young, daar heb je hem weer... die maakte zich buitengewoon kwaad toen eh, in eh, Ohio vier studenten om het leven kwamen. Die betoogden tegen de oorlog in Vietnam. En... ja, gewoon neergeschoten werden door de uh, aangerukte politie. Stills, Nash en Young en Ohio. Ehm, ja, ik heb hier nog een singeltje dat me al eh, een paar jaar ligt aan te kijken. En dat mij vraagt, draai mij. En ik heb het eh, tot op heden nooit gedaan. Het is Oscar Brown Jr. Die andere kant van het singeltje heb ik wel laten horen. Dat is de work song, maar deze nooit. En dat is zo leuk en zo universeel qua tekst. En als je hoort hoe, eh, hoe hij weet om te gaan met taal... hoe hij veel meer lettergrepen dan eigenlijk toegestaan is... met gemak in één zangregel weet te krijgen... op een hele natuurlijke manier. Dan hoor je het genie van Oscar Brown, That There. daddy, what that there? And why that under there? And oh daddy, oh hey daddy, hey look it over there. Hey, what they doing there? And where they going there? And daddy, can I have that big elephant over there? Hey, who that in my chair? And what she doing there? And oh daddy, oh hey daddy, can I go over there? Hey daddy, what's a square? And where do we get air? And daddy, can I have that big elephant over there? My quizzical kid, man, he doesn't want anything here. He's forever demanding to know who, what, and why, and where. Inquisitive child, and sometimes the questions get wild. Like, daddy, can I have that big elephant over there? Don't wanna comb my hair and where my teddy bear? And oh, daddy, oh, hey, look at the cowboy coming there. Hey, can I have a pair of boots like that to wear? And daddy, can I have that big elephant over there? The time will march, the years will go, the little fellas gonna grow. I gotta tell him what he needs to know. Help him along so he'll know right from wrong. Gotta make him strong. As life's parade goes trudging by, you'll need to know some reasons why I don't have all the answers, but I'll try best that I can. Gonna help him to plan so he'll be a man. You give a kid your best, and you hope he'll pass the test when you finally send him out into the world somewhere. But though he's grown, I'm betting I never will forget. Daddy kinda had a big elephant over there. Hey, what they doing there? And how you work that there? And oh, Daddy, oh, hey, Daddy, hey, what that say up there? Hey, Daddy, what is fair? How come I a share? And Daddy, can I have a big elephant over there? Oscar Brown Jr. in 1964 met uh, eh, That There. Hij is niet meer onder ons, maar eh, wat mij betreft is hij onsterfelijk. De Birds nu heb ik ook bijna nooit laten horen in eh, het muziekhoekje. En waarom? Ja, ik ben daar niet zo van, van de beurt. Ik hou niet zo van dat, eh, van dat ja, zoete geluid wat ze produceerden. Edoch, uh, op het moment dat ze lichtelijk ironisch werden... vond ik ze ineens weer wel leuk. En dat geldt zeker voor het nummer So You Wanna Be A Rock'n'Roll Star... waarin ze uitleggen hoe gemakkelijk dat eigenlijk is. De kwestie van uh, gitaar kunnen vasthouden, de goede kleding eh, hebben... en je totaal overleveren aan de maatschappij, de platenmaatschappij toen nog... die dik geld aan je gaat verdienen. En in de tussentijd weet jij zelf niet meer wie je eigenlijk was. Zoiets dus. Eh, die tijden zijn trouwens voorbij, want die eh, platenmaatschappijen eh, die hebben niet zoveel invloed meer. En dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. Hier zijn de Beurt. you win. Nou, nog snel eentje dan ter afsluiting. Let's Go Away for a While van de Beach Boys. Heeft niks met de Beach Boys te maken, maar alles met Brian Wilson... die dat liedje in elkaar zette, omdat hij dacht... ik wil ook wel eens zo'n eh, beetje half jazzy orkest imiteren. En dat heeft hij gedaan, samen met een stel eh, studio-muzici... op eh, die ene plaat die hem wereldberoemd zou maken. Pet Sounds. Tot volgende week. Yes, dankjewel Jan Emaus. Wat heerlijk. En wat had die ehm, <clears throat> Don John Dowie gelijk, hè? Met zijn British Tourist. Prachtig nummer. Ehm, lieve luisteraars, ik ga weer reclame maken voor mijn collega's van uh, Goudmijn Radio. Vooral omdat ze verhuisd zijn naar Radio 5 de zendercoördinaten dachten... coördinatoren moet ik zeggen... die dachten, nou, het zou wel fijn zijn als er wat meer mensen naar Radio 5 luisteren. Dus laten we eens wat sterke programma's transplanteren... van die succesvolle Radio 2 naar nummer 5. Nou, dus vanaf nu kunt u Goud Mijn Verhalen horen op vrijdagmiddag tussen 2 en 4 op Radio 5. En de presentatie is als vanouds, hè, Stefan Stassen... samen met zijn trouwe assistent Jacques van Aalst... Eh, nou, werkelijk een goudmijn aan verhalen van luisteraars... die eh, nou, allemaal prachtig opgenomen en gemonteerd zijn... door Helmi Slings en Helene Hummelen. En Margot Maas, die doet als vanouds de productionele romslomp. Nou, alle verhalen zijn terug te luisteren. Dan moet je, ja, dat is een beetje ingewikkeld. Maar je gaat gewoon naar www.kro.nl. En dan klik je op programma, en dan klik je op goudmijn... en dan klik je op radio. En dan kies je een verhaal en luister maar. Het volgende verhaal is van uh, Cor Vrolijk... en is gemaakt door Helene Hummelen. AGM, eh, meneer Van Aals. Ja. Die kent u, hè? Jazeker. Dat was eh, de, zeg maar, eh, legendarische meesterkraker, hè? De geweldloze bankoverval. De geweldloze bankoverval. Ja. sommigen dachten dat het Robin Hood was, maar dat, hij was, nou, hij was geen Robin Hood. Want daar had hij eigenlijk veel te veel geld voor zichzelf voor nodig. Maar wat wel leuk was, hij stal dus alleen van banken. Ja, niet van de, de kleine spaarpotjes kan kwam er Nee, maar ook van particulieren deed hij... Oh. De, altijd zonder geweld, hè? En was hij niet bevriend met Herman Brood? Hij was ook, volgens mij heeft hij in de cel gezeten met eh, Herman Brood. En hij was natuurlijk eh, beroemd om zijn eh, thermische lans. Ja. Hij gebruikte altijd een, een, thermische lans. Hij had ook heel veel vrouwen en kinderen. Hij had een meeslepend leven. Dat was een mooie man. Zal ik een foto laten zien van Ja, ga. Aangeven. Ah, ja, knappe jongen. Ja. En hij was gewoon een, een beetje een held. Hij trad op bij Willem Duis, om ons wat te noemen zijn boeken over hem verschenen. Een buitengewoon interessante meneer. we gaan luisteren en kijken naar het verhaal van Cor Vrolijk... over AGM, zijn zoon en over een gestolen schilderijtje. Samenstelling en regie Helene Hummelen. En het verhaal dat begint... begint in een koffietentje. Hoe is het, jongen? Ja, ben je weer een jaar geleden. Nou, hier zijn we dus eh, in mijn oude koffietentje. Hè. Die heb ik eh, twee jaar geleden verkocht. En eh, het verhaal wat ik ga vertellen, dat speelde zich aan het eind... speelde zich hier af. En het gaat dus over het schilderijtje van, van AGM, Agemijnes. Het is begin jaren 70. Nederland maakt kennis met brandkastkraker AGM. In de pers verschijnen smeuïge berichten over de even charmante als ingenieuze meesterdief Aangecombineerd combineert technisch vakmanschap met een Robin Hood-achtige uitstraling. Ik steel alleen van de rijken, zo beweert hij. Nou, je hebt bijvoorbeeld nooit geweld gebruikt. Nee, dat, eh, daar hou ik dus ook helemaal niet van. Nee. Ik, eh, ik doe het liever op een relaxte manier. In de jaren 70 heb ik gewerkt in de Scheveningse gevangenis. De afdeling De Bunker. In die tijd de meest lastige of gevaarlijke eh, gedetineerden. Toen ik daar binnenkwam, groen achter mijn oren... was de eerste gedetineerde die naar me toe kwam, was AGM. En hij vroeg aan mij, ben jij bang? Ik stond natuurlijk te shaken <laughs> op mijn pantoffels. Maar dat mag niet laten blijken dat je bang bent natuurlijk. Achteraf was het een hele aardige man. Dat was een gentleman. was, eh, heel ijdel was hij ook. Omdat het allemaal lang gestraft waren werd er van alles uh, proberen we te organiseren om ze een beetje rustig te houden. Hè? Want ze zaten uh, jaren <clears throat> daar zo. Dus op zaterdag kwamen er altijd twee creatievelingen. Van die geitenwolle sokkenfiguren uit Amsterdam. En die gingen dan leren hoe ze lampen konden maken. Asbakken werden er heel veel gemaakt. En uh, Agen die ging schilderen, kunstschilderen. Wat heb je nou gedaan in die gevangenis? Nou, ik heb geschilderd in de gevangenis. die heb ik hier staan, de schilderij. Die kunnen we even bekijken dan. Ja. hele kleurige, eh, non-figuratieve werken. Maar Agen kon dat natuurlijk helemaal niet. Die had een boek had hij uit de bibliotheek gehaald eh, van eh, Rembrandt van Rijn. En in dat boek staat ook hoe Rembrandt dat in die tijd deed. Hij, eh, hij liet zijn leerlingen liet die schilderen. En als de schilderijen goed waren, zette hij zijn handtekening eronder. En Agen die dacht, nou, wat die Rembrandt kon, dat kan ik ook. Nou had hij een vriendje, die zat notabene op dezelfde afdeling... maar die persoon die kon schilderen. Dus wat deed Ager? Hij liet, zijn vriendje liet die schilderen. Het waren geen mooie landschappen of zo, boerderijtjes in de sneeuw. En maar allemaal abstract, veel kleuren erin, strepen en hokjes... en eh, veel tralies kwamen er ook in voor. Dan zette Ager zijn handtekening daaronder. Toch heeft Ager ooit één klein schilderijtje gemaakt. En dat was de kop van een panter. Op een gegeven moment, ik weet niet hoeveel, maar zeg maar ongeveer denk ik 20 schilderijen. En dat kleine schilderijtje, die werden gereed gezet in de strafcel. Die werden gereed gezet voor vervoer. Want Ager had een expositie, ik meen in Leeuwarden. De nacht voordat de schilderijen op, eh, <laughs> op transport gingen, heb ik nachtdienst. En in die nachtdienst liep, liep je alleen. Ik zit in de, in de bewaarderswacht. En dan hoor ik de stem van mijn moeder. Toen ik klein was en er was iets nieuws in huis... vroeg ik altijd aan mijn moeder... Mam, hoe kom je daar aan? En dan zei mijn moeder stevast... Oh, dat heb ik gestolen van een dief. Nou, schilderijen staan klaar voor verzending. Ik zit dus in die bewaarderswacht. Voel je hem aankomen? Dit verhaal wordt vervolgd. To be continued. Stay tuned. wonder why it's so hard to feel fine. Got all I need is plastic tea, a pocket full of speed, and I'm cool in the heat. Groovy little lady seems I'm wasting her time. Got a head and a bullet, still back in crime. And people say I used to do better. I guess I'm gonna have to get myself together, but suicidal with a sense of humor.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 Holy mama, make me concentrate. Got to write a song and I got to create, but I'm never. It's never and I'm full with the heat. It could little lady seems I'm wasting my time. I don't want time, move back to crime. And people say I used to do better, so I guess I'm gonna have to get myself together, but I never. voel je hem aankomen. Ik zit dus in die bewaarderswacht. En ik hoor de stem van mijn moeder, dat gestolen van een dief. Schilderijen staan klaar voor verzending. Zonder na te denken, ik loop de wacht uit, de strafcel in... en ik neem dat kleine schilderijtje mee. Met de gedachte, zo, dat heb ik gestolen van een dief. Daar was ik wel trots op eigenlijk. Ik heb hem in mijn tas gedaan. En ik ben morgens om kwart over zes zo de poort uitgelopen. Dat schilderijtje heeft jaren bij mij aan de muur gehangen. En toch heb ik altijd het gevoel gehad dat ik dat gestolen heb. En eh, ik, eigenlijk wilde ik het teruggeven. Maar ja, dan gaat aangedood. dus ik kon het helemaal niet meer teruggeven. Wat gebeurt er dan? Ik zit hier op een maandag, tweeënhalf jaar geleden zit ik hier in de koffietent. En er komt een jongen aanrijden op zijn brommetje. En, nou, goedemorgen, goedemorgen. Bakje koffie, bakje koffie, klaar. Op dinsdag komt diezelfde jongen komt weer. Ik denk, hé, daar heb je die jongen weer. Dan raken wij aan de praat. Joh, ik zeg, eh, wat voor werk doe je? Hij zegt, nou, ik werk bij de reclassering. Nou, voor mij bekend terrein. Dus eh, nou, hij heet Patrick. En ehm, ik ga daar verder niet op in. En, uh, en hij gaat weg. In de deuropening hoor ik hem de naam AGM zeggen tegen een andere klant. Ik denk shit, wat is zijn connectie met, met AGM? Gelukkig, maandag kwam Patrick weer. Hey, Patrick. Ah. Goed, jongen? Goed. Lekker bakkie? Ja. Ja, joh, Patrick. Ik zeg, als je tijd hebt, dan moeten wij eens een keer praten. En eh, nou, zegt hij, hij zegt, ik begeleid uh, eh, Age junior. De zoon van, van AGM. En dan vertel ik mijn verhaal over het schilderijtje. Om kort te gaan, de andere morgen om tien over acht... daar kwam Patrick op zijn brommetje Agen achterop. En eh, ja, dan, dan, dan stapt Agen binnen hier zo. Helemaal beven, een ijsmuts op zijn hoofd. En, en, en staat een beetje te shaken. En, eh, eh, dag, meneer. u heeft iets van mijn vader. Ik zeg, ja, ik heb iets van je vader, ja. Ik zeg, kijk, daar op de wand, daar hangt het. En hij loopt naar het schilderijtje toe. Hij bekijkt het gaat er met zijn hand overheen en zegt dan... Papa, papa. Begint te snikken, tranen over zijn wangen. Ik zeg, het is goed zo. Ik zeg, neem een schilderijtje mee, ingepakt in een plastic zakkie. Ik zeg, ik heb dat toen de tijd gestolen van je vader. Ik zeg, maar ik ben o zo blij dat ik het nu aan jou terug kan geven. Hij zegt, nee, zegt die meneer, u heeft dat niet gestolen. In die tijd moest u dat doen om het later aan mij terug te geven... zodat ik uit deze diepe put kan kruipen. Nou ja, dat vond ik natuurlijk hartstikke mooi. Miles from nowhere Guess I'll take my time Oh yeah To reach there Look up at the mountain I have to climb Oh, yeah. To reach there, Lord, my body has been a good friend, but I won't need it when I reach the end. From nowhere. soul inside. Oh, yeah, but it's alright. I have my freedom. I can make my own rules. Oh, yeah, the ones that I choose. Lord, my body guess I'll take my time. Oh, yeah, to reach there. Heb je zelf iets meegemaakt dat je wilt doorvertellen? Bel 0800 1122 of mail goudmijn@kro.nl. One in love. all that Samen met Ruud Hermans. 2003 van het album Stills All That You Do. Ja, Stills All That You Do. Nou, eh, dat was eh, eh, een mooi verhaal uit uh, Karo's Goudmijn. Dit was natuurlijk een herhaling, hè? luister voor nieuwe verhalen iedere vrijdagmiddag tussen 2 en 4 op Radio 5. En oude verhalen kun je terugluisteren op hun site. Ome Lau stuurde mij een eh, muzikale nieuwe meuktip. Ja, The Devil and Midnight. Nitin Sony. Featuring Yolanda Quarty. Deep beneath the devil and midnight hours you threw away. Painting years ago. rain clouds waiting for the day. Nothing comes from killing time as you crawl inside your mind. Close your eyes and blame the world. Oh, if you could change the world from within the lines of your precious dome arm's a perfect prison right inside your home. It's an easy life for the angry kind, for a heart that's growing cold. Just close your eyes and blame the world. Just close. words will never reveal sincere emotion when the soul chooses to hide. Nothing hidden hiding behind the eyes. If you keep the venom behind your lips, a kiss could make you cry and ashamed you lied and blamed the world. Blaming the en dan gaat het nu pas eindelijk swingen. Ah, ik moet hem afknijpen, want anders kom ik niet eh, toe aan mijn eh, laatste stratofoon-verhaal. Eh, ik draai hem volgende week nog een keertje. Om, want onze laatste minuten zijn voor nog een verhaal uit de stratofoon. U weet het, dat ding kan je <laughs> vinden op het Javaplein en in de Javastraat in Amsterdam-Oost. En ook op www.stratofoon.nl en ehm, dat zijn verhalen van gewone mensen uit de gewone buurt. Kleine portretjes gemaakt door Katinka Beer en Maartje Duin. En deze is van Katinka. Zij sprak met striptekenaar Erik Kriek... Hè, de schepper van pantoffelheld Gutsman. En Erik die houdt van gruwelen. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam-Oost. Portret nummer 11. Gruwelen. Horror is mijn grote liefde. Al heel lang. Al zolang als ik me kan herinneren, hou ik van eh, die duistere kant. Ik was, ik denk, 12. En uh, The Shining, die wilde ik echt zo graag zien. Maar ik kwam de bioscoop niet in. Ik was voor 14 jaar en ouder. Dus ik bleef maar zeuren bij mijn ouders. Van, ah, ik ga nou met mijn vader. Ik moest er uiteindelijk mee van mijn moeder. Ik weet nog heel goed, toen kwamen we de bioscoop uit en ik kon helemaal geen woord meer uitbrengen. Maar hij zei van, nou, ben je nou tevreden? waar je dat nou zo graag zien? Ben je, heb je nou je zin? <laughs> Weet je wel? <laughs> ik vond het ontzettend enge film natuurlijk. Maar voor mij was ze echt grote liefde geboren. Ik wilde alleen maar meer daardoor. Ik zoek steeds weer naar diezelfde ervaring. Dat is een soort verslaving. Dat je dan echt die, eh, die, rillingen voelt over je rug. dan echt, Oh, dat, eh, dat liep iemand over mijn graf. Zombies is wel mijn grootste angst, denk ik. Dus dat ze je vlees eten en dat je dan één, één kwijldruppel ben je al besmet... en dan word je ook zo... Je hebt heel veel mensen die houden helemaal niet van... ach, dat kan allemaal helemaal niet, weet je wel. Dat is het stomste wat je kan zeggen. Natuurlijk kan het niet. Daar gaat het toch helemaal niet om of iets wel of niet kan. Het gaat erom of je erin wil geloven of niet. Heb je dat nooit? S'nachts als je thuis komt en je kent je huis zo goed... dat je alles op de tast kan vinden... Maar als dan iemand net even iets heeft verschoven... dat je dan een beetje in paniek raakt van... Of wat, wat staat daar, weet je Oh, het is maar een jas die iemand heeft neergezet of zo. Dat, eh, dat is ook een soort eh, spelletje wat ik met mezelf doe. Dat vind ik, vind ik ook een soort kick, omdat dan... om mezelf een beetje stuipen op het laatste te jagen. Ik heb, een, ik heb een heel erg levendige fantasie. Maar ik, heb, ja, ik moet er gewoon niet, ook niet te veel gaan fantaseren. Want dan, als ik, als ik in de auto stap en ik bedenk allemaal wat er kan gaan gebeuren of zo... dan dat moet ik dan niet doen. Dan heb ik wel eens van die angstaanvallen. Ik kom ook niet graag op hoge gebouwen of zo. Dan heb ik ook altijd van, wat nou als ik nou even... mijn voet zo even... Ik ben dan bang als ik dat te ver doorfantaseer... dat ik dat echt doe op een gegeven moment. En dat moet je dan eigenlijk helemaal niet doen. Dan word je helemaal, helemaal gek. Tenminste, ik dan. Dat is de reden waarom mensen juist zo naar fantasie eh, grijpen. Is omdat die werkelijkheid oneindig veel eh, enger is. Geef mij maar gewoon lekker een, eh, een filmpje om echt lekker te gruwelen. Ja, de stratofoon deze week gemaakt door Katinka Beer... Eh, volgende week eh, weer uh, één of twee nieuwe verhalen. En luister ook op www.stratofoon.nl. En vergeet onze website niet, www.adelinevanlier.nl. dan kan je van alles terugluisteren. Je kan ook reageren, vind ik ook leuk. En kijk eens naar mijn mozaïekjes, wat vind je ervan? Je kunt ook mailen naar hetgoedeleven.kro.nl. Nou, tot volgende week. Dan hebben we hier als het goed is de band uh, Moodbox. Dat is de andere band van de bassist van Merels Harem... die hier eerder te gast was, weet je wel? Nou, ik ben benieuwd. Eh, en allemaal een goede week gewenst.